Nieuws van 5 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. Duizenden inwoners van het Italiaanse L'Aquila zijn in Rome de straat opgegaan om te protesteren. Ze voelen zich na de verwoestende aardbeving van vorig jaar in de steek gelaten door de regering Berlusconi. Ondanks de belofte dat hun stad snel zou worden herbouwd, is L'Aquila nog steeds een spookstad. Op weg naar het werkpaleis van Berlusconi kregen de demonstranten het aan de stok met de politie. Daarbij raakten twee betogers gewond. Klimaatwetenschappers op de Universiteit van East Anglia hebben volgens een Brits onderzoek niet geknoeid met gegevens over klimaatverandering. Ze krijgen wel het verwijt dat ze al hun informatie onvoldoende hebben gedeeld. Eind vorig jaar werden duizend mailtjes van de klimaatspecialisten gehackt en op internet gezet. Sommigen concludeerden uit die mailtjes dat de klimaatverandering ernstiger werd voorgesteld... in een poging om snel wereldwijd drastische milieumaatregelen voor elkaar te krijgen. De nieuwe Amsterdamse burgemeester Van der Laan hoopt dat de huldiging van het Nederlands voetbalteam dinsdag in de hoofdstad is. Er wordt nu nog druk overlegd door de gemeente Amsterdam, de politie en de KNVB. Daarbij wordt gedacht aan een rondvaart en een huldiging op het Museumplein. Veel Nederlandse evenementen worden aangepast vanwege de WK-finale van zondagavond. Zo plaatst de organisatie van North Sea Jazz in Ahoy tv-schermen. Het festival Bospop in Weert zorgt voor een beeldscherm op de camping. In het Scheveningse Circus Theater en het Rotterdamse Nieuwe Luxor beginnen de musicals Mary Poppins en Mamma Mia al om kwart voor zes. In het Europees Parlement is woedend gereageerd op het plan van de PVV om Geert Wilders te nomineren voor de Sakharovprijs. De prijs gaat ieder jaar naar iemand die strijdt voor de vrijheid van meningsuiting. CDA-parlementslid Van de Kamp vindt het ongepast. En volgens collega Berman van de PvdA staan de ideeën van Wilders haaks op die van de beroemde Russische dissident. Het weer. In het noordwesten mogelijk wat regen. Morgen vrij zonnig en het wordt 23 tot 30 graden. Daarna blijft het vrij zonnig en warm met een kleine kans op een bui.